Dit van der Linde met het NOS-journaal. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kondigen maatregelen aan vanwege de raketaanvallen door Iran. De landen zeggen dat ze mogelijk acties zullen steunen. Voor het Verenigd Koninkrijk betekent dat bijvoorbeeld dat de Amerikanen Britse basis in de regio mogen gebruiken, zei premier Starmer. Ook zijn er Britse straaljagers actief die Iraanse aanvallen hebben onderschept. Starmer benadrukt dat het VK niet meedoet aan het aanvallen van Iran. Wij herinneren ons allemaal de fouten van Irak, zei Starmer. De Amerikaanse president Trump zegt in een video dat Israël en de VS honderden doelen hebben bestookt in Iran. Daarbij zouden faciliteiten van de revolutionaire garde, luchtafweersystemen en negen schepen van de marine het doelwit zijn geweest. Trump zegt verder dat de militaire operatie zal doorgaan totdat alle doelen zijn behaald. Eerder vanavond zei Trump dat de aanvallen op Iran ongeveer vier weken zullen duren. Trump zei vanavond opnieuw dat hij openstaat voor gesprekken met de nieuwe Iraanse leiders. Wanneer die plaatsvinden weet hij nog niet. Volgens Trump wil ook Iran praten. De man die in 2022 de Amerikaanse studenten Mieke Oort vermoordde... heeft in de gevangenis een einde aan zijn leven gemaakt. Dat melden noordelijke kranten op basis van een bericht van de zus van Thomas R. Hij werd destijds veroordeeld tot 15 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De zaak werd bekend als de Tindermoord. Oort en R leerden elkaar kennen via die dating-app. Na een aantal weken kreeg Oort een relatie met een andere man. Vervolgens begon R haar te stalken. Uiteindelijk bracht hij de vrouw om het leven met messteken. Ook haar vriend werd gestoken, maar die overleefde de aanval. Het weer.